Dat zijn enkele mogelijkheden die ambtelijke werkgroepen noemen om te bezuinigen. In de rapporten worden ook voorstellen gedaan om de hypotheekrente en de huursubsidie te beperken. De werkgroepen denken dat er fors valt te bezuinigen op de langdurige zorg. Dat kan onder meer door hogere eigen bijdrage. Daarnaast zouden er drempels moeten komen voor verblijf in een verzorgingshuis of psychiatrische inrichting. Andere mogelijkheden die de werkgroepen noemen zijn het opheffen van provincies en waterschappen. En het verdelen van hun taken over rijk en gemeente. Het demissionaire kabinet geeft geen reactie op de voorstellen... maar laat het over aan de politieke partijen met het oog op de verkiezingen. Premier Balkenende zei alleen wel te hopen dat er snel een nieuw kabinet komt dat keuzes kan maken. Het hoofdkantoor van een supermarktketen op de stations staat discriminatie toe. Dat concludeert de commissie Gelijke Behandeling na de behandeling van een aantal klachten. Daaruit bleek bij sommige vestigingen bij sollicitaties wordt gediscrimineerd op afkomst en leeftijd. Zo lieten sommige managers aan het hoofdkantoor weten dat ze geen Marokkanen wilden hebben. De commissie Gelijke Behandeling verwijt het hoofdkantoor dat het zulke verzoeken niet direct heeft afgewezen. Het bedrijf zegt zijn leven te beteren en alle managers moeten workshops gaan volgen over diversiteit en normen en waarden. De Russische president Medvedev is voor spoedoverleg in Dagestan. In die Russische deelrepubliek overlegt hij met veiligheidsfunctionarissen en lokale leiders over de recente aanslagen in Moskou en Dagestan. Gisteren werden bij twee zelfmoordaanslagen in Dagestan 12 mensen gedood. Maandag verloren zeker 39 mensen het leven toen twee vrouwen zich opbliezen in de metro van Moskou. De vrouwen handelden in opdracht van de Tsjetsjeense rebellenleider Umarov. Die heeft inmiddels de verantwoordelijkheid voor de aanslagen in Moskou opgeëist. Het weer vooral in het oosten en noorden nog enkele buien. In de rest van het land droog en af en toe zon. Het wordt vanmiddag 8 graden.